Visser met het NOS-journaal. Voor het eerst dan in Nederland, dat is 1 op de 20 koopwoningen. Volgens makelaarsvereniging NVM is de woningmarkt nog steeds niet aangetrokken. Huizen staan veel langer te koop dan voor de crisis die eind 2008 begon. In het tweede kwartaal van dit jaar werden zo'n 30.000 huizen verkocht, ruim 8% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Gemiddelde verkoopprijs lag ruim 2% lager. Voor het komend kwartaal is de NVM optimistisch. Doordat het kabinet de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagt, verwachten de makelaars een verkoopstijging van 10%. De inflatie is in juni niet verder opgelopen. De geldontwaarding kwam uit op 2,3 net zoveel als in mei. Een jaar geleden was de inflatie nog maar 1,5 Afgelopen maand werd de inflatie gedrukt door de benzineprijs, die iets lager was dan in mei. Benzine is wel bijna 10 duurder dan een jaar eerder. Staatssecretaris Steven van Justitie wil voorkomen dat slachtoffers van een misdrijf schadevergoeding mislopen. Hij heeft een wetsvoorstel gemaakt om te regelen dat de staat voortaan al tijdens het opsporingsonderzoek beslag kan laten leggen op het vermogen van een verdachte. Die kan dan zijn geld of zijn bezittingen niet meer wegsluizen. Teven heeft het wetsvoorstel voor advies voorgelegd aan verschillende instanties. Bij veroordeling beslist de rechter over een schadevergoeding. Het slachtoffer wordt altijd als eerste gecompenseerd en eventueel restant gaat naar de staat. Verder wil Teven veroordeelde verplichten om per misdrijf een, vaak, eh, een vast bedrag te storten op de rekening van de staat om de kosten van de justitiële dienstverlening aan slachtoffers te verbeteren. Het weer, de dag begint zonnig en droog. In de loop van de dag steeds meer stapelwolken en vooral in het noorden buien. Door 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOE. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. E er staan nog files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken 2 kilometer.